Jeroen van Kam met het CNRS Journaal. Staatssecretarissen beschikbaar zijn voor asielzoekers. Dat zegt hij in antwoord op uitspraken van de commissaris van de Koning in Drenthe, Tigelaar. Die zei vanochtend dat het niet alle provincies lukt om nog voor 1 februari 2500 extra plekken te vinden. En dat er een nieuw bestuursakkoord moet komen. Maar volgens Dijkhoff lijkt het erop dat alle afspraken toereikend zijn. Oud-burgemeester van New York Michael Bloomberg heeft zijn adviseurs opdracht gegeven een plan te maken voor deelname aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat schrijft de New York Times. Volgens de krant beslist de 73-jarige miljardair uiterlijk in maart of hij echt een gooi doet naar het presidentschap. Als hij besluit mee te doen, dan is het als onafhankelijk kandidaat. Bloomberg zou tegen vrienden hebben gezegd dat hij bereid is maximaal 1 miljard dollar eigen vermogen in zijn campagne te investeren. Bloomberg liet al eerder onderzoeken of hij een kans maakte in een campagne. In het verleden was de uitkomst altijd negatief. Het Pakistanse leger heeft vijf mensen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de aanval op een universiteit in Pakistan. Bij die aanval in Charsada, in het noordwesten van het land, vielen woensdag 21 doden en tientallen gewonden. De vijf zouden de aanvallers aan wapens en vervoer hebben geholpen. Volgens het leger is de aanval vanuit Afghanistan gepland met hulp van Pakistanse informanten. Op de westelijke Jordaanoever is een Palestijns meisje van 13 doodgeschoten... omdat ze een Israëlische beveiliger zou hebben aangevallen. Ze rennen met een mes naar een beveiliger van een nederzetting, zegt de politie. Die schoot haar daarop neer. De laatste drie maanden zijn er bijna dagelijks steekincidenten in Israël en op de westelijke Jordaanoever. Aan de Israëlische kant vielen daarbij meer dan 20 doden, aan Palestijnse kant 150. Het weer, vooral in het westen schijnt de zon, maar in het oosten is het half bewolkt. Het is tussen de 6 en de 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan hier en daar een bui vallen.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 En eh, ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag op die 106.9. En eh, we gaan dan lekker met plaatje draaien van Michael Jackson. En Love Never Felt So Good. Eh, een lekkere gouden ouwe van Talk Talk. En Such a Shame. Ah, dan moet u er wel zin in hebben. Hallo? Ja, ik wou zeggen... Combinatie met Entertainment for You. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough just not enough baby. It's just not enough. Oh, oh baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. give the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here feel a change, <laughs> something moving. I scream your name, look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand Oh well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal. Still, I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna you my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change something moved. I scream your name. Look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Nou, dat was die hele grote meneer met die bronzen stem. Barry White en Cat Get Enough, A Your Love Baby. En eh, daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Talk Talk met eh, Such a Shame hier bij ZFM Entertainment 106.9 vanuit Zandvoort. En mijn naam is Fred Heij. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u met de lekkerste muziek. En we gaan verder met Chris Norman en Susie Quattro en Stumble In. Our love is alive. love is a lie. Sweet of Smoke. Hier was dat eh, met Suzy Quattro en it in. Eh, lekkere gauwouwe was dat. En eh, we gaan verder met uh, Matthias. Matthias Rijm en uh, Verdammt, ik lieb dich. Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht.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 ZFM Zandvoort met Entertainment for You. Ik wil me niet veranderen om jou te imponeren. En niet de hele avond over problemen discussiëren. Maar één ding geef ik toe. Dat wat ik wil ben jij. wil niks garanderen, dan hoeft het echt niet meer. Met jou iets moois beleven, beter nu dan ooit een keer. Want één ding geef ik toe dat was hij dan. Erik en zijn meisje. En eh, zonder jou, en daarvoor hoorde u natuurlijk eh, Matthias Rijm en verdomd, ik liep die. En eh, ja, we gaan natuurlijk lekker verder met de lekkerste muziek hier bij CFM. Richard Duran en Always the Sun. Where darkness grows In fields of loneliness Every breath is cold as ice some radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. I know that's just the way it goes. And you ain't right for sure. You turned your back on love for the last time. much longer now. Time makes me stronger. Where is Changing. Hier bij ZFF, ZFM. Zo, ik kom eventjes niet meer uit mijn woorden. En eh, ja, natuurlijk eh, dat allemaal bij ZFM vanuit Zandvoort. En ja, als je denkt van... hey, die drie op een rij mis ik. Die gaan we gewoon in tweede uur doen. Dat zei ik vorige week al. We gaan dat uh, voortaan gewoon in tweede uur doen. Dus de drie op een rij van Fred Heij. En... Nu gaan we in ieder geval een plaatje draaien. Dat is de, de, de allernieuwste van Anouk en Jenny Lena. Je kent ze wel uit de, uit de Voice. And uh, Let's Run Away Together. Don't you ever try to leave me. I wanna know what to do. And I know this life ain't easy. But we will make it as long dan. Anouk en Jenny Lena en eh, Let's Run Away Together. En eh, ja, als je, als je het niet gezien hebt en eh, je bent een Jenny Lena fan... Nou, ze zitten nog in hoor, dus volgende week is ze gewoon weer in de finale. Dus ja, gewoon lekker kijken volgende week. We gaan verder met Albert West en My Dear Rose. En blijf lekker luisteren. Tot 7 uur is dit Entertainer voor You met ondergetekende Frit Heij. this letter to tell you I found someone new. To tell you I tried, but there wasn't a thing I could do. When I first met her, this girl wasn't part of my plan. I hope you will, but I know that you won't understand. understand. My dear Rose, I have to tell you I love her. My dear Rose, I can't stop thinking. je kent hem vast wel, die man met dat warrige haar en dat baadje. En hij heeft ook nog een gitarist die heet Spike. En eh, ja, dat is eh, natuurlijk Direct en Hold On hier bij CFM Entertainer for You. En eh, ja, we glijden alweer langzaam af naar het nieuws van 6 uur. En ja, we gaan nog wat tweetal plaatjes draaien. En het eerste is een Nederlandstalige plaat van Johan Kettenburg. En ja, zijn nieuwste Mij krijg je niet klein. Of nee, Mij krijg je niet stuk is het, ja. was je dan Johan Kettenburg en Mij krijg je niet stuk. En we gaan verder met eh, Kevin Rowland en uh, Dexy. En Come On Aline. En blijf er lekker bij je.